Niemand raakte gewond, maar volgens de politie is de ravage groot. Er is een groot gat in de Noordzeebrug over het Van Starkenborg kanaal Waarschijnlijk ramde de tanker de brug met een uitstekende kraan. Grote delen van de geluidswal vlogen het fietspad op... waar op het moment van de botsing geen mensen reden. De opruimwerkzaamheden in Groningen duren waarschijnlijk nog enkele uren. Premier Rutte heeft de oppositiepartijen geschoffeerd door niet aanwezig te zijn bij het spoeddebat over het passend onderwijs. Dat zeiden de leiders van GroenLinks, SP en ChristenUnie gisteravond in het debat. De voltallige oppositie wilde dat Rutte naar de Kamer zou komen... omdat minister Van Bijsterveld niet wil tornen aan de bezuiniging van 300 miljoen euro... op het passend onderwijs. Maar Rutte zei dat minister Van Bijsterveld van Onderwijs het prima zelf af kan en bleef weg. SP-leider Roemer verweet hem arrogantie... En André Rauwvoet van de ChristenUnie zei dat hij namens 74 Kamerleden zijn treurnis uitsprak over Rutte. Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de prijzen van brandstof. Ook de marktwerking in de sector moet worden onderzocht. Kamer nam gisteravond een motie aan die was ingediend door de PVV en de PVDA. Ze noemen de hogere brandstofprijzen in de afgelopen jaren onverklaarbaar... omdat de dollarprijs gelijk is gebleven en de olieprijzen juist zijn gedaald. De Libische staatstelevisie heeft vannacht beelden laten zien van de Libische leider Gaddafi. Die wordt rondgereden in zijn limousine. Er staat bij dat het rechtstreekse beelden zijn. Aanhangers van zijn regime omringen hem, scanderen pro-Gaddafi teksten en zwaaien met vlaggen. Af en toe laat Gaddafi zijn gezicht zien. De spanning in Libië, waar Gaddafi al 40 jaar aan de macht is, is net als in andere Arabische landen de afgelopen dagen opgelopen.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 I wish I could say all the things that I should say. Say I'm lying say I'm clear for the whole wide world to hear. I wish I could share all. How sweet it would be if I found I could fly. Well, I'd soar. sisters, brothers.